Dooral uur. met het NOS-journaal. Een harde brexit is niet voor alle sectoren van de Nederlandse economie slecht. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving wordt de concurrentiepositie van financiële dienstverleners, reisorganisaties en telecombedrijven juist beter. Dat komt doordat hun concurrenten in Groot-Brittannië meer kosten gaan maken vanwege hogere exporttarieven. Voor de landbouw, voedingsmiddelenindustrie en de chemische industrie is een harde brexit wel ongunstig, omdat die sectoren veel naar Groot-Brittannië exporteren. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de situatie van Venezolaanse vluchtelingen op Aruba, Bonaire en Curaçao. Ze hebben te weinig eten, medicijnen en vaak geen onderdak. Ook hebben ze geen toegang tot de medische voorzieningen. Volgens het Rode Kruis zitten er op Aruba zo'n 16.000 vluchtelingen uit Venezuela, op Curaçao 26.000. Venezuela zit als gevolg van een politieke crisis economisch aan de grond. Miljoenen Venezolanen zijn naar het buitenland gevlucht. De gemeenteraad van Tilburg houdt vast aan de schadevergoeding van 7000 euro voor slachtoffers van Chroom 6. De slachtoffers vinden dat bedrag veel te laag en eisen een vergoeding van tussen de 20 en 40.000 euro. De gedupeerden werkten via de gemeente Tilburg bij het onderhoudsbedrijf van NS en konden daar in aanraking komen met het kankerverwekkende Chroom 6. 16 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen... tegen het uitroepen van de noodtoestand aan de grens met Mexico. President Trump deed dat eerder deze week... zodat hij buiten het congres om geld kan vrijmaken... voor het bouwen van een muur langs de grens. Onder andere New York en Californië zijn het daar niet mee eens. In het congres is afgesproken 1,4 miljard dollar vrij te maken voor de muur... maar Trump wil minstens het dubbele. Het weer vanochtend breekt hier en daar de zon door. Vanmiddag in het binnenland kans op regen... bij een temperatuur tussen de 9 en 11 graden. Morgen bewolkt met in het noorden wat regen. Vanaf donderdag weer droog en wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.